the type suit me. Got me stunned by her natural beauty. Give tight so she can't refuse me technical skills, so she start me. Right. She tell me she don't want lose me. sweet talk and she start seduce me.